uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Amsterdamse basisscholen willen stoppen met het inhuren van externe leerkrachten. De bedoeling is dat ze alleen nog gebruik gaan maken van leraren in vaste dienst. De scholenkoepel zegt tegen persbureau ANP dat dat goedkoper is... en beter voor de onderwijskwaliteit. Op de Amsterdamse scholen wordt nu nog zo'n 5 tot 10 procent extern ingehuurd. Dat komt neer op zo'n 200 tot 500 banen. Door het lerarentekort zijn scholen al jaren aangewezen op externe leerkrachten om de roosters rond te krijgen. Hamas en de VS zijn het eens geworden over de vrijlating van een Amerikaanse gijzelaar. Dat heeft president Trump bevestigd. Eerder zei Hamas al de gijzelaar te willen vrijlaten. Het gaat om de Israëlisch-Amerikaanse Idan Alexander. Hij diende in het Israëlische leger toen hij op 7 oktober 2023 werd gegijzeld. Wanneer hij vrijkomt is nog niet duidelijk. Volgens Hamas en de VS is de vrijlating onderdeel van de onderhandelingen over een staakt het vuren met Israël. De gesprekken liggen al sinds maart stil. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij donderdag in Turkije wil praten met president Poetin. Die zei dit weekend bereid te zijn om in Istanbul te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Of Poetin ook van plan is om naar Turkije te gaan is nog onduidelijk. Israël heeft bij een geheime operatie in Syrië de stoffelijke resten van een Israëlische militair geborgen die al tientallen jaren vermist was. De sergeant sneuvelde tijdens de Libanonoorlog in 1982 toen hij met zijn tank vocht tegen Syriërs. Volgens Israël kreeg de geheime dienst de Mossad na de val van het regime van Assad een kans om inlichtingen in te winnen over waar zijn lichaam was gebleven. De Mossad kon afgelopen dag samen met het Israëlische leger... het lichaam van de militair terugbrengen naar Israël. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw zonnig en droog bij 20 tot 25 graden.